vriendin doodstak toen ze naar haar werk fietste, moet 22 jaar de cel in. Ook heeft hij tbs gekregen. De twee hadden in 2007 een paar maanden lange relatie, waarna de man haar begon te stalken. De rechtbank noemde de moord koelbloedig, gruwelijk en weerzinwekkend. Een Ajax-supporter hoeft zich voorlopig toch niet te melden op het politiebureau tijdens wedstrijden van Ajax. Burgemeester Van der Laan had hem een meldplicht opgelegd omdat hij een aantal keren overlast heeft veroorzaakt tijdens wedstrijden. Maar de rechter vindt dat de burgemeester niet duidelijk heeft gemaakt welke rol de man had tijdens de ongeregeldheden. Dan het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en minima rond het vriespunt. Ook morgen bewolkt met aan het eind van de dag in het zuidwesten wat lichte regen. Middagtemperatuur tussen 2 en 6 graden, maar door een stevige oostenwind voelt het een stuk kouder aan.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 Of de eerste flitser, waar is die? Ja, dat gaan we eens even vertellen. Hè? Ja. ja. De eerste file. Nee, de eerste, flitser. Eerste flitser. <laughs> is deze. Ja, is dat die? Ja, dat is Amsterdam. Tussen Amsterdam en Delft knooppunt Badhoevedorp en Soetermeer... Soeterwoudendorp. dorp ja. In beide richtingen snelheidcontroles aangekondigde controle. Oh oh. En dan op dezelfde a Delft richting Amsterdam tussen het knooppunt Ringvaart Aquaduct en knooppunt Burgerveen snelheidscontrole. Radar bij hectometerpaal 20.9. En de file? En de file. IJmuiden tussen, tussen IJmuiden en Amsterdam tussen de aansluiting van de A22 Spaarnwoude in de beide richtingen door gekantelde vrachtwagen. Maar verwachting is de weg romsreeks vier uur weer vrij. Weer, eh, weer, vrij. Dus hij moet ongeveer nu vrij zijn. Ja. En hier in Zandvoort hebben we nog bij Gebouwde Krocht nog een, uh, ja, een wegopbreking. Ze zijn nog hard aan het werk. Zelfs s'avonds zijn, zijn ze daar aan het werk. Oké. En eh, ja, dat is allemaal voor de nieuwe parkeergarage in het Louis Davids Carré. En dan gaan wij, als het goed is, luisteren aan een heerlijk nummer van... Hij zegt het zelf al, hè?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 Dus Handsome Post ja. met Dance the War is Over. En Warmer Public met All the Right Moves. Ja, ja jij bent nog... Eh, dat is de laatste uitzending dat je 17 bent, hè? Ja, dat klopt. ja, want je wordt... Eh, volgende week vrijdag ben ik 18. En dan denk je heel veel, luister nu. Is hij er dan wel volgende week? Ja, ik ben er. Kijk eens, dat is dus echt gewoon... Uh, mag gewoon applausje. Dank je. Vind ik gewoon, dat vind ik wel de moeite waard. Maar nou, het is een grote verrassing wat er gaat gebeuren voor jou hoor. Ja? Ja. Ik ga het allemaal zien. Je hoeft je niet voor te bereiden ook? Nee. Nee. Ik hoef helemaal niks te doen? Je hoeft helemaal niks te doen. Je moet hier alleen zijn? Je moet hier alleen zijn en je mag meepraten. Oké, is goed. Leuk hè? Ja, lach. <laughs> ja, want eh, ja, ik zeg het al, hij wordt 18 jaar. Dat is een mooie leeftijd. Ik ben het zelf ook laatst geworden. Op een zaterdag, dus een dag na de uitzending. Ja. Wat verwacht jij eigenlijk allemaal? Wat ik verwacht? Wat jij verwacht, ja. Nee, ik verwacht eigenlijk nog niet zoveel. Nee? Nee. Dat is... <laughs> ik laat het allemaal maar afkomen. Ja, het wordt echt een, eh, ik denk, een gedenkwaardige uitzending voor jou. Volgens mij komt Weet je wat ik wel verwacht? Nee. Een hoge zorgverzekering. Da ja, dat eh, kan je oprekenen. Ja, eh, dat, Om het maar in geldtermen te houden. En dan gaan we nu luisteren naar de... heb ik liever ouders. Ja? Heb je liever ouders? Net als mij? Nee. Mijn moeder, gaat het ook, mijn moeder betaalt ook gewoon. Dat is gewoon echt aardig. Eigenlijk moeten we een keertje onze ouders een hele dikke knuffel geven. Precies. Dat heeft Rihanna ook gedaan. Want haar nieuwe plaatje heet N M. Niet de CNA, maar de SNM. Ja, hoor je er al? Ja, ik hoor er al. Kom ze. try. And if you with me, put yeah. your hands high.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 Maar nee, hij was afgelopen. Dus uh, dat wat hoorden we? Ja, het was eh, het laatste nummer, of eh, we beginnen bij het eerste nummer. Het was SNM van Rihanna. Never Gone, Leave This Bad van Maroon 5. Het is opnieuw een hit en na Mystery. Ja, dat klopt. En als laatste hoorde je Diddy Dirty, Money VT... Featuring. Featuring. <laughs> Skylark. met Coming Home. Weet je dat Diddy Dirty Money, die gozer, dat is gewoon Puff Daddy. Ja, weet ik. De welbekende Puff Daddy. Maar meneer is dus Fiet gegaan. En ja, het is een artiestennaam. En de artiestennaam hoort dan bij de in inboedel. En die heeft de curator. Dan in eigen bezit, zeg maar. En die mag die naam dus niet meer gebruiken. Oké. Dus eh, ja. Nou dan opvallend nieuws, want de oudste bioscoop van Harlem heeft ongeveer een maand geleden zijn deur gesloten. En eh, ja, wij hebben een fragmentje opgezocht. En die gaan we jullie nu ten gehore brengen. Als het goed is. De oudste en meest opvallende bioscoop gaat verdwijnen. Het doek valt voor Cinema Palace. Veel Haarlemmers zijn aangedaan door de sluiting. Velen hebben bijzondere herinneringen aan de bioscoop aan de Grote Houtstraat. Afschuwelijk? Dat mag helemaal niet gebeuren. Ik ben heel boos. Ja, dat is wel heel erg jammer, want het is een mooi bioscoop. De bioscoop is 94 jaar oud en heeft veel bijzondere details. Henk Fijn, die zich inzet voor het behoud van oude monumentale gebouwen in de stad... is vastbesloten actie te voeren tegen het verdwijnen van de historische bioscoop. Ik heb een aantal behoudsorganisaties gebeld, maar ook ondernemers. En gezegd, jongens, wat vinden jullie daarvan? Unaniem behouden, waarderen, opwaarderen en niet verkwanselen. Dus wat gaat u doen? Geen modezaak. Hebben dus al genoeg. Het moet een visitekaartje van Haarlem worden. Hoe we het in gaan vullen, dat is een tweede instantie. Maar in eerste instantie gaan wij ons uiterste best doen... dit stukje cultuur te behouden. Het pand is gekocht door een grote internationale modezaak. Oh, er zijn er nog niet genoeg van. Nee, dat moet niet. Dus, het is, je wordt hier gek van. Ja, wij zijn ouder. Dus dat vinden we niks. Er zijn zoveel klerenwinkels hier. Laat maar. Al die mooie kopen zijn al weg. De Lido weg, de Luxor weg, uh, eh, Rembrandt weg. En dan gaan ze dit ook nog slopen. Veel Haarlemmers hebben mooie herinneringen aan Cinema Palace. Vroeger leuke tijd gehad, mijn meisje leren kennen. Tante van Charlie heb ik hier gezien, ja. Eh, ja. En dat was toch een komische film ook. Maar de verkering is niet doorgegaan. <laughs> ik ben ook wel een kinder Annie geweest met haar bioscoop. En dan was echt zo, dan kwam je zo, net zo'n balzaal Ze spelen. mee. was echt heel mooi, ja. Dat, eh, ja. dat ik echt iets had, goh, chic hier. Ja, al mijn eerste films. Ja. Zeg maar, Sisi Keizerin Mouti. Begin daar maar en mee. morgen is het te laat. Domani et op Ja. ja. Cinema Palace gaat waarschijnlijk eind 2010 dicht. Ja. Zonde, hè? Maar hij is ondertussen al dicht. Hij is in eh, januari 2011 dichtgegaan. Ja. Eh, ja, en wij krijgen een hele, hele mooie nieuwe buskoop ervoor terug, hè? Ja, zeker. Schuin tegenover het patronaat. Klopt. Zijn ze, daar stond ooit de raaksgarage, de welbekende raaksgarage. Die komt terug, maar dan onder de grond. Klopt. En daarboven krijgen een pathebioscoop. Ongeveer vergelijkbaar bij, met die bij de Arena. Ja. Dus ja. Uh, eh, ik ben wel benieuwd. Dus. Ja. En de zalen, dat wist ik, weet ik ook, die hebben zeg maar eh, allemaal eh, ja, nieuwe, nieuwe, ja, nieuwe 3D-technologie en zo. Oké. En als je het dan goed hoort, hoor je hem al? Hoor je haar al? Ja, ja. De Roemeense schone. Ina. Met? Hot. Ja, het is best wel cold buiten, maar dat is een vrouw grap. Nou, komt-ie. you. talking about the rising sun. I come home this morning. wandering round my hometown.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 je hoorde Ina met Hot, Love Stone met Single Girl. En als laatste hoorde het heerlijke nummer van Adele, Hometown Glory. En Niels, ja. hoe vind je het gaat jongen? Deze ze niet. ja. gaat dat toch? Heerlijk, toch? Zeker. En volgende week is het zover. Wat dan? Dan zijn we allebei volwassen. Zo. Dan gaan we voor het eerst volwassen dit programma presenteren. Maar als je 18 bent, ben je niet volwassen. Jawel. Volwassen ben je pas als je uitgegroeid bent. Voor jezelf kan zorgen. Ben je uitgegroeid? Nee. Jij wil nog langer worden. Ja. Ben bent niet zo lang, hè? Net als mij. Nee. Dus ik ben ook nog niet volwassen. Nee. Oké. Waar gaan we naar luisteren, Niels? Wij gaan luisteren naar uh, Hey Soul Sister van Train. Train. Je hoort hem al op de achtergrond. Ja. Heerlijk nummertje. Volgens mij komt de train nu ook bijna aan. Het is bijna tien voor, dus... Uh... Als, je de, als je de train moet halen, dan... Eh, dan moet je, nu doorrennen. <laughs> bijna klaar. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. you say, Won't skili da ding da dong dong da da da skili da skili dum dum doi da skili dum dum doi da skili da skili da. up and doom down, diddly up and da. Skiddly up and down, doom down, dum dum da. I am a little beggar man, I beg and I will go. Skiddly up and down, doom dum diddly out and da. I am a little beggar man, I beg and I will go. Skiddly up and down, doom down, dum dum da. Da and da, skilly up and da, skilly up and down, doom down, diddly up and da. Skilly up and doom down, diddly up and da. Skilly up and down, doom dum dum da. Skilly up and doom down, diddly up and da. Skilly up and down. Wat een nummer, hè? Zeker. <laughs> ja, dat was... ja, hij was al voorbij. Oh. We hoorden eindelijk je zangkunsten, Niels. Ja, ja, <laughs> Die waren niet altijd best. Nee. <laughs> sorry. Nou, je hoorde... Wat ik al zei, Skidderly van Terry Gordon als laatst. Daarvoor hoorde je Train met Hey Soul Sister. En You Too met One Love. Samen eh, met? Nee, dit was alleen. Oh. Dit was alleen You Too. Dit was alleen oh. Oké. We hebben ons er doorheen geslagen. Niet met eh, Mary J. Blind? Niet met Mary Jane Blind. Blind, ja, precies. Blind. Oh. Maar goed. Eh, ja, eh, Hij piept lekker. ja, <laughs> ik hoor het. Maar eh, ja, we zijn alweer doorheen voor deze week. Ja. Was het de laatste vrijdag van de week? Ja, de laatste 17-jarige. De laatste 17-jarige vrijdag van de week voor nieuws. Precies. En volgende week een eh, hele, hele, hele speciale uitzending. Vol met verrassingen voor nieuws vooral veel technische fouten die we er dan niet in hebben. Want ja, nogmaals, sorry voor eh, de vele technische oponthouden. Ik weet niet wat het is, maar eh, het computersysteem loopt af en toe een beetje vast. En eh, ja, daar kunnen wij niks aan doen. we gaan nu luisteren naar een speciaal favoriet nummertje van Niels. Hebben speciaal, ja, heb ik speciaal uitgekozen omdat hij bijna 18 is. Dat is Dead Man Walking van de van een script. Ja, leuk. Nee, echt lachen. Jij voelt jezelf een deadman? ja, ik voelde mezelf een eh, dode man. Die nu bij een 18 Ja, precies. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zo voel ik me ook. Oké, dat is mooi. Heb, ik je nou aangestoken? Ik denk het. Oh, oh, oh, oh. Gerso. Heerlijk. <laughs> gaat die? komt-ie. Denk ik, als het goed is. Het is wel een erg lang nummer trouwens. Ja, 20 minuten. Hij spaced hem weer een beetje, om het zo maar uit te drukken. Laat nog één keer proberen. Kijken of het lukt. Nou, weer 20 minuten. Dat is een heel lang nummer. Als hij nog komt, tenminste. Ik denk niet dat hij... Kijk. Nou, hij duurt minder dan 20 minuten. Walking, Talking, talking, talking.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 Premier Rutte vindt het terecht dat hij niet naar de Kamer is gegaan... voor een debat over de bezuinigingen op het passend onderwijs. Wij zijn rolvast, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie. De hele oppositie eiste gisteravond dat Rutte bij het debat over de onderwijsbezuinigingen zou zijn, omdat minister Van Bijsterveld weigert naar alternatieven te kijken. De premier wilde niet naar de Kamer gaan omdat hij vindt dat Van Bijsterveld het onderwerp prima zelf kan afhandelen. Volgens Rutte is er nog steeds sprake van een uitgestoken hand naar de oppositie. Het beeld dat er een vooropgezet plan is dat door het parlement is geduwd klopt gewoon niet, zei Rutte. In Oeganda in Oost-Afrika zijn vandaag verkiezingen gehouden. Zo'n 14 miljoen Oegandezen konden stemmen voor een nieuwe president en een parlement. President Museveni rekent erop dat hij zijn 25-jarige ambtstermijn met vijf jaar mag verlengen. Zijn opponent is een voormalige lijfarts, Besikje. Die neemt het voor de derde keer tegen hem op en zou nu kunnen rekenen op bijna evenveel stemmen als Museveni. Besikje zei al voor de verkiezingen aanwijzingen te hebben voor fraude bij stembureaus. Hij waarschuwde voor Egyptische toestanden als blijkt dat dat waar is. In Bahrein is de politie opnieuw hard opgetreden tegen betogers. In de hoofdstad Manama is geschoten op demonstrerende tegenstanders van de regering. Daarbij zouden mensen zijn omgekomen.